7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid slot te gaan. De Amerikaanse Senaat had tot een uur geleden om akkoord te gaan met een nieuw voorstel voor de overheidsbegroting. Maar een republikeinse senator hield de stemming tegen. Hij vindt dat het begrotingstekort te veel dreigt op te lopen. En door de Amerikaanse shutdown gaan veel overheidsinstellingen dicht. Vorige maand gebeurde dat ook kort. De verwachting is dat de Senaat ook nu tot een oplossing komt om een shutdown op korte termijn te voorkomen. Tweedehands auto's komen steeds vaker uit het buitenland. Afgelopen jaar nam het aantal met 30.000 toe tot 210.000 occasions. Het waren vooral modellen van Volkswagen, Renault en Opel waar hier veel vraag naar is. En ook dit jaar zet de groei stevig door, verwacht brancheorganisatie BOVAG. Al meer dan 300 mensen hebben het zogenoemde zelfmoordpoeder van de corporatie Laatste Wil besteld, meldt NRC. De mensen hebben het middel inmiddels in huis en kunnen er in theorie al euthanasie mee plegen. Leden kunnen het niet zomaar bestellen. Ze moeten langer dan een half jaar lid zijn en eerst een informatiebijeenkomst bezoeken. Een medewerker van Laatste Wil wordt daarna gemachtigd om het middel voor een groep leden aan te schaffen. En Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... is in Zuid-Korea aangekomen voor de Olympische Spelen. Ze arriveerde in de privéjet van haar broer en blijft drie dagen. Kim Yo-jong woont als plaatsvervanger van haar broer... onder meer de openingsceremonie in Pyeongchang bij. Het is voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog van zo'n 65 jaar geleden... dat een lid van de regerende Kim-familie een bezoek brengt aan Zuid-Korea. Het weer nog, het vries licht tot matig. Later vanochtend gaat het vanuit het westen uit licht sneeuwen.